met het NOS-journaal. In Indonesië zijn drie mensen om het leven gekomen nadat er brand was uitgebroken op een veerboot. Het schip had 280 passagiers aan boord. De brand brak uit ter hoogte van het eiland Talise, net boven Noord-Sulawesi. Passagiers zeggen dat het vuur zich razendsnel verspreidde. Tientallen mensen sprongen overboord om aan het vuur te ontsnappen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het is het derde ongeluk met een veerboot in Indonesië deze maand. De Japanse premier Ishiba wil aanblijven als premier... ook als zijn liberaal-democratische partij vandaag de senaatsverkiezingen verliest. Dat zei hij bij het partijkantoor tegen journalisten. De eerste exit polls laten een verlies zien van de LDP. Ishiba is sinds oktober aan de macht. Sindsdien leidt hij een minderheidskabinet. Veel Japanse kiezers maken zich zorgen om de stijgende prijzen... en de gevolgen voor Japan van de Amerikaanse importheffingen. In Israël maken familieleden zich zorgen om de overgebleven gegijzelden in Gaza. Het Israëlische leger kondigde vanochtend een grondoffensief aan in het midden van de Gazastrook. Waarschijnlijk zijn er van de mensen die bij de terreuraanslagen van Hamas werden ontvoerd nog twintig in leven. Hamas heeft gedreigd gijzelaars te doden als militairen in de buurt komen. In Klingen in Zeeland is een ezel gegaan nadat het was mishandeld. Volgens de politie gebeurde dat vrijdagavond bij een kinderboerderij van een zorginstelling. De dader is vermoedelijk over het hek van de instelling geklommen. Wat er precies met de ezel is gebeurd is niet duidelijk. De politie vraagt getuigen zich te melden. Het weer bewolkt en regenachtig verspreidt over het land ook zware regen- en onweersbuien. Het is tussen de 23 graden aan de kust en 27 graden in het binnenland. Vanavond ook regen en onweer. In het zuiden droger. Het koelt af naar 15 graden.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 Zit van